Er is één man aangehouden. Zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt en ook is niet duidelijk wat zijn motief zou zijn. De politie van El Paso zegt dat de directe dreiging voorbij is... en vraagt mensen om weg te blijven en niet naar het winkelcentrum te komen. In de Franse stad Nantes zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen de politie. De politie zette traangas in en waterkanonnen en heeft tientallen demonstranten opgepakt. Het protest was vanwege de dood en vermissing van een man van 24. Hij bezocht eind juni een technofeest waarbij de politie ingreep met traangas. Veel mensen vielen in een rivier en in datzelfde water werd deze week het lichaam van de vermiste man gevonden. De demonstranten geven de politie de schuld van zijn dood. De Franse premier Philippe heeft al gezegd dat er geen verband is gevonden met het politieoptreden. In Afghanistan zijn vorige maand 1500 burgers omgekomen of gewond geraakt door geweld. Daarmee was juli voor Afghanen de gewelddadigste maand sinds mei 2017, zeggen de Verenigde Naties. De meeste burgers werden gedood of verwond door militante strijders zoals de Taliban. Ook regeringsgezinden en buitenlandse strijdkrachten maken veel burgerslachtoffers. Momenteel worden er vredesonderhandelingen gehouden tussen de Taliban en de Verenigde Staten. De partijen zouden binnenkort met een akkoord komen. Landskampioen Ajax is het nieuwe seizoen in de eredivisie begonnen met een gelijkspel tegen Vitesse. Het werd 2-2 in Arnhem. FCM en FC Groningen eindigden in 0-1. FC Twente PSV werd 1-1 en VVV Venlo tegen RKC Waalwijk eindigde in 3-1. Het weer vannacht opklaringen, kans op mist en nevel. De temperatuur daalt naar een graad of 13.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 It's just a little fun, we don't mean it. Don't think about your heart or your feelings. Let's satisfy the heart that we need it. Just gonna make it last for the weekend. Oh, body to body, body to body, body to body, body to body, body to body, body to body.